Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Al een recordwinst geboekt van ruim 5,6 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het is het vierde kwartaal op rij dat het Zuid-Koreaanse elektronica-concern een recordwinst boekt. Het is vooral te danken aan de verkoop van smartphones en tablets. Analisten denken niet dat de komende kwartalen ook zo succesvol worden. Samsung hangt een boete van ruim 750 miljoen euro boven het hoofd, wegens het kopiëren van technologie van concurrent Apple. Daarnaast krijgt het personeel flinke bonussen voor de behaalde resultaten en wordt het marketingbudget waarschijnlijk verhoogd in de concurrentiestrijd met de nieuwe iPhone van Apple. In de Verenigde Staten zijn 91 mensen aangeklaagd in een grootscheepse actie tegen fraude met het zorgsysteem Medicare. Onder de verdachten zijn artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Het fraudeonderzoek werd uitgevoerd door een speciaal team van de ministeries van Justitie en Volksgezondheid. De 91 verdachten zouden in zeven Amerikaanse steden bij elkaar voor 430 miljoen dollar hebben gefraudeerd. Er zou onder meer geknoeid zijn met facturen bij de thuiszorg, in de geestelijke gezondheidszorg en bij ambulancediensten. Medicare is een sociaal verzekeringsprogramma voor bijna 50 miljoen mensen, vooral ouderen en gehandicapten. De VN-veiligheidsraad heeft de mortieraanval van Syrië op een Turkse grensstad in de krachtigste bewoordingen veroordeeld. Woensdag kwam een Syrische mortiergranaat op Turks grondgebied terecht. Daarbij kwamen vijf vrouwen en kinderen om het leven. Volgens Damascus is er sprake van een tragisch ongeluk. In een verklaring schreef de Veiligheidsraad dat zulke schendingen van het internationaal recht onmiddellijk moeten stoppen en niet meer mogen voorkomen. Het weer vannacht in het westen regen, in de ochtend in het hele land regen, later vanuit het westen droger. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.